Levi van Eck met het NOS journaal. De storingen bij ABN AMRO en ING zijn voorbij. De banken werden getroffen door een DDoS-aanval... E waardoor klanten niet of nauwelijks konden bankieren via internet of de telefoon... Voor ABN AMRO was het de derde keer in 24 uur. Bij zo'n DDoS-aanval wordt de website bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer... waardoor de server overbelast raakt. De banken benadrukken dat de veiligheid van bankgegevens niet in gevaar is geweest. De Nederlandse dirigent Rijnbert de Leeuw heeft geen Grammy gewonnen. De Leeuw was als enige Nederlander genomineerd voor een van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld. Hij was genomineerd in de categorie Best Classical Compendium... De Nederlandse dirigent noemt het mislopen van de prijs een beetje teleurstellend. Er worden vannacht Grammys uitgereikt in 84 categorieën. De artiesten met de meeste nominaties zijn rapper Jay-Z, rapper Kendrick Lamar en zanger Bruno Mars. De Russische oppositieleider Navalny is weer vrijgelaten. Volgens zijn advocaat moet hij later voor de rechter verschijnen. Navalny werd vanochtend opgepakt toen hij op weg was naar een verboden demonstratie tegen de presidentsverkiezingen van 18 maart. Als hij wordt veroordeeld voor deelname aan een verboden demonstratie... kan hij 30 dagen cel krijgen. De organisatoren van de demonstratie zeggen dat de verkiezingen doorgestoken kaart zijn... en dat president Poetin sowieso wordt herkozen. Navalny mag niet meedoen. De Russische kiesraad heeft hem uitgesloten vanwege een eerdere veroordeling. Elf multinationals beloven dat ze hun verpakkingen uiterlijk in 2025 zo produceren... dat die volledig recyclebaar zijn... Nu worden er nog zoveel verschillende soorten plastic gebruikt dat recycling heel moeilijk is. Onder de elf multinationals zijn Unilever, Coca-Cola, Pepsi en L'Oreal. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog en de minima liggen rond de 8 graden.